Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal Duitsers dat gisteren is omgekomen bij de zelfmoordaanslag in Istanbul... is gestegen van 8 naar 10. Dat heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Inmiddels heeft de Turkse politie in verband met de aanslag een verdachte opgepakt. Het zou een vrouw zijn die banden heeft met de islamitische staat. Brussel begint een onderzoek naar het beperken van de macht en onafhankelijkheid van de hoogste Poolse rechters... De Europese Commissie wil zich niet bemoeien met binnenlandse politiek... maar Eurocommissaris Timmermans is bezorgd over de Poolse rechtsstaat. Ook in Polen is woede over de veranderingen die de regering... bij het constitutionele hof doorvoert... zoals de benoemingen van nieuwe rechters... Het Europese onderzoek kan ervoor zorgen dat Polen straks geen stemrecht meer heeft in de EU. De Tweede Kamer is begonnen aan het debat waarna een nieuwe voorzitter wordt gekozen. Voor de verkiezing moeten de vier kandidaten vragen beantwoorden van alle partijen. Daarna volgt een schriftelijke anonieme stemming. De kandidaten zijn Kadisha Ariep van de PvdA, Madeleine van Torenburg van het CDA... VVD'er Ton Elias en Martin Bosma van de PVV. Bij een aanslag op een moskee in het noorden van Cameroen zijn zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. De daders waren vermoedelijk twee vrouwelijke zelfmoordterroristen uit Nigeria. De aanslag was in de buurt van een regio waar de islamitische terreurbeweging Boko Haram actief is. En zo'n 350.000 schildklierpatiënten moeten over op een ander medicijn. De tabletten die ze nu gebruiken raken op, want de producent is verhuisd en heeft zijn voorraad niet op orde. Patiënten moeten met hun arts bespreken welk ander medicijn het beste is, zegt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Dan nog het weer, buien en wat zon, het is ongeveer 6 graden. Morgen valt de regen en wordt het maximaal opnieuw een graad of 6. S'avonds gaat het aan de kust flink waaien. Dit was het NOS Journaal. DFM.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 vinyljaren. Uh, vandaag geen vinyl. Vandaag ook geen vinyl 50. Eh, we zullen u straks alleen even vertellen wat de top 3 is. Maar daar blijft het bij voor vandaag. Want we hebben met z'n allen... <clears throat> met z'n allen... Eh, besloten om vandaag het programma geheel te wijden aan het overlijden van David Bowie. En we zijn daar echt niet, niet, de enige in. Hij wordt overal herdacht en tributes gedaan. Maar wij vonden toch dat we niet achter konden blijven en eh, vandaar dat wij dat dus ook de komende twee uur tot vier uur aan toe gaan eh, doen. Eh, we hebben... Ik heb een prachtige lijst gevonden op, op Spotify. Die is echt is te gek. Daar staat bijna alles... bijna alles staat erin. Ik heb er zelf iets aan toe moeten voegen. Maar de, bijna alles staat er wel in. dat is een prachtige verzamellijst. En... Ehm, Nothing Has Changed het, heet die lijst. Die kun je gewoon vinden bij de, bij de albums. Dus als je die verzameling ook wil hebben op Spotify, Nothing Has Changed. En dan moet je gewoon even kijken bij de albums en daar, eh, daar, kan, je hem, eh, daar kan je hem vinden. Prachtige verzameling, eh, niet alleen van Bowie zelf, maar, of, wel van Bowie zelf natuurlijk, maar ook vanwege nog van voor de tijd dat hij, dat hij als Bowie beroemd werd. En eh, veel, heel mensen, ik hoorde heel veel mensen zeggen... het is allemaal begonnen met Space Oddity. Nou, dat is helemaal niet waar. Eh, dat was wel een, zijn eerste grote hit. Dat wel. Eh, natuurlijk in het kielzog van de maanlanding in 1969. maar dat, dat, was zijn eerste grote hit. Maar hij was daar lang, daarvoor al lang actief. Ehm, Eerst gewoon onder zijn eigen naam. Hij werd geboren op 8 januari 1947 als David Robert Jones. En eh, zijn eerste eh, plaatjes die hij maakte, maakte hij ook onder de naam Davy Jones. Ja, en aangezien er zo'n figuur ook in de Monkeys zat... was dat natuurlijk niet zo'n eh, hele goede vergelijking. Dus vandaar dat ze die naam veranderd hebben. En dat werd David Bowie. Hoe die daar kwam, weet ik niet. Dat zoeken we nog even na, want dat schijnt ook nog een reden te hebben. Maar in ieder geval, eh, David Bowie... Ehm, eigenlijk actief eh, sinds halverwege de 60er jaren. Zijn eerste opnames op de plaat... die maakte hij inderdaad onder de naam Davy Jones en de King Bees. En dat, eh, dat was toch een beetje hoe-achtige muziek. Beetje, beetje avant-garde. Eh, maar <laughs> toen al helemaal te gek. Davy Jones en de King Bees. Zo heette het bandje waar hij mee begonnen is. En van eh, dit bandje, deze opname, is best wel een unieke opname denk ik, draaien we Liza Jane. Hier is Davy Jones en de King Bees. Liza Jane van Davy Jones en de King Bees. En daar heb ik nog een nummer van. Uh, <laughs> de, zeiden al, je herkent hier nog niet zo echt de stem van Bowie. Wel, in sommige stukjes hoor je het wel een beetje. Maar eh, dit was even zijn allereerste opname met een beetje, ja, beetje, beetje hoe-achtige muziek zou ik kunnen zeggen. Een beetje avant-garde. En eh, ik ga er nog een nummer van draaien. Luister maar, hier is hij nog een keer. en de King Bees. Hij was oorspronkelijk eh, zelfs saxofonist in diverse Londense bluesbandjes. Waarvan eh, van de King Bees er dus één was. Hij is geboren in de nieuwe eh, Londense wijk Brixton. En um, hij was natuurlijk ook eh, bekend omdat hij twee kleuren ogen had. Althans, dat dacht men. Maar dat is ontstaan tijdens een, uh, een vechtpartij met een jongetje op school. En die kreeg, gaf hem een vuistslag op zijn, eh, op zijn oog. Waardoor zijn oog beschadigd werd. Er zijn wel diverse operaties hebben daar aan plaatsgevonden. maar dat oog kon dus niet meer zo goed reageren. En daardoor, dat leek dus alsof hij twee kleuren ogen had. En later heeft hij daar ook nog wel een beetje gebruik van gemaakt... Ehm, <clears throat> eh, omdat hij eh, toen met een, met een ooglapje voorliep. Davy Jones was zijn eerste naam, maar die heeft hij natuurlijk veranderd... vanwege het feit dat eh, er ook al een bandje in Amerika was... wat niks voorstelde, de Monkeys. Ehm, en daar zat ene Davy Jones in. En ja, dat, daar wilde hij niet zo graag mee verward worden. Dus vandaar dat hij zijn naam veranderde in David Bowie. En nou vraag je je natuurlijk af, hoe komt hij aan die naam? Nou, die naam die heeft hij geleend van... En die achternaam heeft hij geleend van een meneer Bowie. Die bestond. En dat was de man die het Bowie-mes had uitgevonden. En <laughs> daar heeft hij zijn achternaam dus aan, eh, aan te danken. Daar heeft hij het van geleend. Goed, na deze twee opnames van uh, Davy Jones en de King Bees... gaan we nu naar het eerste singeltje dat hij als David Bowie uitbracht. En dat was een, <laughs> eigenlijk een heel gek nummer. Heel gek nummer was het eigenlijk. Dat was nog eh, ruim voordat hij kwam met Space Oddity, wat dus een grote hit werd. Die gaan we uiteraard natuurlijk ook draaien. Wat dacht je dan? Maar uh, dit is eigenlijk een liedje dat ik toen, waar ik, waardoor ik eigenlijk kennis met hem maakte. Op het eh, nog toenmalige Radio Veronica. Daar hoor je trouwens alle nieuwe dingen. En uh, dat was dit ook zijn eerste singeltje onder de naam Bowie. En dat had echt helemaal niets te maken met de, de toch wat meer avantgardistische Bowie die, eh, die later zou worden. Eh, maar het is, wel, het is eigenlijk wel een heel grappig nummer. David Bowie. En eh, het nummer heet I Love You Till Tuesday. Just look through your window who sits outside. Little me is waiting, standing through the night. When you walk out through your door, I'll wave my flag and shout. Ah, beautiful baby, my burning desire started on Sunday. Give me your heart and I'll love you till Tuesday. Da da da da. to a branch. Don't be afraid, it's only me, hoping for a little romance. If you lie beneath my shade, I'll keep you nice and cool. Ah, beautiful baby. I was very lonely till I met you on Sunday. My passion's never ending, and I'll love you till Tuesday. Da da da da. the man in the moon because it's only me. I shall always want you until my love runs dry. Ah, beautiful baby, my heart's aflame. I'll love you till Tuesday. My head's in a whirl, and I'll love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday dun, dun, dun, dun. to stretch it till Wednesday? Het hoort er nog bij. Prachtige, gevoelige, gevoelige strijkers. Ja, dit was eigenlijk een beetje het, het allereerste echte singeltje van, eh, van David Bowie. En eh, dat heette I Love You Till Tuesday. En voordat Space Oddity kwam, eh, waren er nog wel een paar nummers. Eh, uit die periode. En dit is er ook eentje van. Can't help thinking about me. Question time that says I brought dishonor. My head's bowed shame. It seems that I've blackened the family name. Mother says that she can't stand the neighbors talking. I've gotta pack my bags, leave this home, start walking. to go to church on Sundays. I lay awake at night, terrified of school on Mondays. Oh, but it's too late now. I wish I was a child. Ja, waren niet echt grote hits in de tijd. Maar uh, dat maakt hij ze wel uit. Can't Help Thinking About Me. En eh, dat was uh, een liedje van natuurlijk David Bowie. En ik laat u nog een paar liedjes horen voordat we aan Space Odyssey toe komen. Dat u een beetje een idee krijgt hoe het, hoe het allemaal opgebouwd is met, met Bowie tot aan wat hij later geworden is. En dit waren eigenlijk gewoon, ja, Belinda, dit waren eigenlijk toch een beetje allemaal niemendalletjes, hè? Ja, dat zeg ik net. Het is eigenlijk hele makkelijke muziek. Je zingt er zo mee. Ja. Lijkt een beetje op... Uh, hoe heet die, Cliff Richard en al die ja, tijd. En die tijd komt het ook, hè? Met ja. 67, 68 allemaal zo. Nou, en ik moet zeggen, in die eerste nummers herken je Bowie niet eens. Nu dat laatste nummer wel, dat denk ja. ik, dat is typisch Bowie. Ja, en dat Love You Till Tuesday, daar hoor, je, hem, daar hoor je hem ook wel in. Dat, dat is ook wel... Ik heb er nog zo eentje. Eh, dat is laatste, want dan gaan we naar, die, naar Space Oddity. dit is ook een hele, hele leuke. Eh, Silly Boy Blue heet het nummer. sky blue. Yak butter statues that melt in the sun. yourself pays the bill, silly boy blue, blue, silly boy. Eh, Silly Boy Blue, dat was David Bowie dus in zijn beginperiode. Totdat hij natuurlijk ineens verpletterend toesloeg in het jaar 1969. Eh, ik weet zelfs nog dat ik toen in een muziekblad las... dat hij ook voor dit nummer grote complimenten kreeg van John Lennon. Die, eh, die hem heel erg complimenteerde met deze, met deze geweldige plaat. En ja, het werd natuurlijk een beetje opgehangen aan het jaar van de maanlanding. Eh, dat Space natuurlijk, oftewel de ruimtereis, eh, heel beroemd was. En eh, hij heeft daar een heel mooi gebruik gemaakt. En Major Tom, dat was een van zijn, ja, een van zijn pseudoniemen... die hij later nog een keer zou gebruiken. en in Ashes to Ashes, geloof ik, wordt, het, wordt hij ook nog weer genoemd. En, maar goed, dat horen we straks allemaal. In ieder geval, ehm, Space Oddity, dat was natuurlijk de grote hit voor Bowie...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 En eh, als je dit vergelijkt met zijn eh, vorige werk... wat we dus al wat van gehoord hebben... dan mag je toch wel zeggen dat hij een enorme sprong voorwaarts maakte. En vanuit dit nummer zou het alleen nog maar groter en mooier en beter worden. En hij zou zich in alle mogelijke vormen ontwikkelen. Want het was natuurlijk niet alleen een zanger, een saxofonist... Gitarist was hij ook, componist. Maar daarnaast eh, was hij ook een, eh, een zeer begenadigd acteur. Eh, prachtige rollen heeft hij gespeeld. Wat ik persoonlijk een van zijn mooiste vond. Die andere films heb ik eigenlijk nooit zo erg gezien. Maar wat ik, wat ik wel me heel sterk van hem herinner. Was een, prachtige film. De, geproduceerd door Jim Henson van, van de Muppets. The Elephant Man. Eh, ja, oh ja dat, ja, dat was ook een film van hem. En, en, maar die ik bedoel, dat was Labyrinth. Dat, dat was echt zo mooi. Echt al die karakters van, van eh, die poppen van, uh, van, van Hansen. En dan met hij als een soort zombie die, die een, een kind had gekidnapt of zo, zoiets was het. En het zusje van, van dat jochie kon hem alleen maar terugvinden als ze het labyrint zou weten te door, door te komen. En aan het eind kwam ze dan hem tegen. Maar het, geweldige film is dat. Moet je maar eens kijken. Er staan wel fragmenten eh, op de huidige media, denk ik. Eh, zomaar. Goed, hier begon het dus allemaal met, eh, met, met voor Bowie. En het ging daarna natuurlijk alleen maar verder. Het volgende liedje wat ik van hem draai... dat werd eigenlijk niet zozeer een hit voor hem... als wel voor het Engelse zanglesje Lulu. Want die maakte daar ook een versie van. Blote voeten. Hè? Op de blote voeten. Nee, dat, dat was Sandy Oh ja. Dat was Sandy eh, Die, stond op de blote voeten. Maar Lulu was altijd zo'n beetje zo'n echt zo'n rockbitch. Echt zo'n schreeuwert. Hij had ook een eh, hit met Shout onder andere. Eh, en dit liedje, dat had zij ook een hitje mee. Het werd geschreven door Bowie. the Man Who Sold the World. Up on the stair. He spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. A long, long time ago. The Man Who Sold the World. Later zou hij het nog een keer uh, eh, dunnetjes overdoen, dit nummer. Maar dan eh, met, dat zei ik wel, met, eh, met Lulu als zangeres die hier ook een hitje mee had met dit nummer. 1971, april 1971 kwam het uit. En ehm, we gaan uit datzelfde jaar naar een, toch wel ook weer een van zijn topalbums. Het album Hunky Dory. Wat weet jij daarvan? Ja, dat zeiden we net al. Volgens mij was dat een bruinig album, maar ik weet niet helemaal zeker meer. Nee. Nee? Ben ik toch in de war? Ik weet het ook niet. Ik, weet het ook niet. ik heb geen afbeeldingen van de hoes. In ieder geval eh, stond daar wel weer, eh, stonden er wel weer een aantal hits op die eh, grote hits werden. dat album Hunky Dory uit 1971. En daar is dit er ook eentje van. Changes. was waiting for, and my time was running wild. A million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through changes. Turn and face the strange. Ch -ch changes. Don't tell them to grow up on uh, Olivans. her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing, bore she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools. Her face was their life. them sail again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk broads. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad thing more. Cause I wrote it ten times or more. It's about to be writ again. matin. a loud sound that seemed to fade. Came back like a slow voice on the wave. dus aanbeland bij eh, het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Hieraan uh, eh, voorafgaand hoort u nog... Uh, u hoorde natuurlijk nog het nummer Changes en u hoorde daarna nog het nummer Live on Mars. En dat waren allemaal liedjes van, van die prachtige plaat Hunky Dory uit 1971. Tussen zijn we aangeland in 73. Dus ik zei het al bij het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Een eh, LP, een verhaal waarvan zelfs een speelfilm is gemaakt. Ehm, en wat eh, David Bowie eigenlijk op zijn top was. Want eh, dat was echt in de periode dat hij, dat hij top of the bill was. En door iedereen ook al werd gezien als een genie. We gaan Ziggy Stardust draaien. Daar komt hij. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, oh, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang to devise and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. back. God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. De Guitar. The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Twee nummers hoorde u daarvan. En het ene was Starman. En dit was natuurlijk eh, Ziggy Stardust zelf. 73 kwam het album uit van David Bowie. En ja, hij was in die periode buitengewoon actief. Buitengewoon productief ook. Want als je ziet wat er in die jaren allemaal aan albums en dingen uitgekomen zijn. Nou, dat zijn er nogal wat. 74 eh, zijn we intussen aangeland. En we gaan naar eh, het album Eldin Sane. En eh, ook daarvan kwam weer een van zijn grote hits. Want hij heeft er wat gehad hoor, dat gelooft u mij. <clears throat> dat was niet te geloven. Een van de bekendste nummers van dit album, Eldin Eldin Sane. dat is natuurlijk The Gene Genie. taste nice. condition, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. was afkomstig, van het album uh, Aladdin Sane. Ehm, ik hoop dat ik het nog haal voor het nieuws. Ik ga snel eraan naar door. Gaan eh, uw nummer laten horen. Eh, wat Belinda zegt niet te kennen. Maar ik denk als je het eenmaal hoort dat je het kent. want hij gaf namelijk ook natuurlijk... produceerde ook platen voor anderen. Onder andere zoals ik straks al zei voor Lulu. Maar ook voor een band die heette Mot de Hoepel. En volgens mij zat hij daar ook zelf bij. En dit nummer is daar een voorbeeld van.